Israël is bereid duizend gevangenen vrij te laten, maar daarbij ontbreken bepaalde kopstukken die Hamas vrij wil hebben. De vader van Shalit is pessimistisch over de gesprekken. Volgens hem is Netanyahu niet bereid Hamas tegemoet te komen en wordt er alleen maar over de, voor de vorm gepraat.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 In Frankrijk is op dit moment het op één na hoogste dreigingsniveau voor terreur van kracht na eerdere terreurdreigingen. Ook andere Europese landen vrezen voor een terreuraanval. Eind september maakten westerse inlichtingendiensten bekend dat ze een complot van Al-Qaeda hadden ontdekt. Extremisten zouden aanslagen willen plegen in steden en op grote luchthavens in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Door een staking bij de Belgische spoorwegen ligt het treinverkeer van Nederland naar het zuiden vandaag stil. In Nederland vertrekken vandaag geen Thalys en Eurostar treinen naar België en Frankrijk. En de gewone treinen rijden maar tot Roosendaal. De Belgische spoorwegstaking begon gisteravond laat en het duurt 24 uur. Het is een protest tegen een reorganisatie in het Belgische goederenvervoer die honderden banen zou kosten. Het is de bedoeling dat de Thalys in Eurostar morgen weer rijden, maar er worden dan wel vertragingen verwacht. In de stad Groningen hebben bijna duizend basisschoolkinderen minstens twee weken vrij omdat hun school is afgebrand. Zaterdagochtend brak brand uit in een gebouw met twee basisscholen, een naschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Van het drie jaar oude complex is niets meer over. De 950 leerlingen krijgen deze week geen les.